12 uur. Dielke Teertstra met het NOS-journaal. zijn aanvallen uitgevoerd op twee kampen van terreurorganisatie Al-Shabaab in buurland Somalië. Of er doden zijn gevallen is niet bekend. De aanvallen vlak bij de Keniaanse grens zijn een reactie op de aanslag op de universiteit in Garissa. Daar kwamen donderdag 148 mensen om het leven. Al-Shabaab eiste de verantwoordelijkheid voor die aanslag op. Bij een grote brand in een seniorencomplex in Wiegen in Gelderland zijn vier mensen gewond geraakt. Een van hen is een man van 19 die een bewoner uit de brandende flat heeft gered. De brand werd vanochtend rond kwart voor vijf ontdekt en na een uur was het vuur onder controle. 17 bewoners van de seniorenflat zijn geëvacueerd. Onder het complex zit een dierenwinkel, de dierenambulance is ingezet en alle dieren zijn gered. In het centrum van Amsterdam is de politie een restaurant binnengevallen na een overval. De agenten dachten dat er nog een overvaller in het pand was, maar die bleek er niet te zijn. In de buurt was eerder al een verdachte aangehouden, een man van 42. Het restaurant vlakbij het Leidseplein was op het moment van de overval dicht. Er waren wel twee personeelsleden binnen, maar zij konden op tijd naar buiten komen. Het Leidseplein was enige tijd afgezet, maar het gebied is nu weer vrijgegeven. Voetbalclub Venerbatje hoeft deze week niet in actie te komen na de aanslag op de spelersbus van zaterdag. Een onbekende beschoot de bus, daarbij raakte de chauffeur zwaar gewond. Venerbatje wil dat de hele competitie wordt stilgelegd totdat duidelijk is wie er achter de aanslag zit. Maar de Turkse voetbalbond heeft alleen de wedstrijden van Venerbatje uitgesteld. Alle andere clubs moeten deze week wel spelen. Het weer nog bewolkt en wat motregen. In de loop van de dag droog en wat zon. Het wordt een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon, behalve in het noorden. Het wordt 8 tot 13 graden. Dit was het... En... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Naarden en Knopend Muidenberg 3 kilometer file.